Hij stond op de planken, maar deed ook veel voor de televisie. Zo speelde Van Duinhoven in de satirische serie Hadi Massa. Bekendheid kreeg hij ook door zijn optredens in commercials voor Jamin. Voor het laatst was hij op tv te zien in 2008, toen de AVRO een documentaire over hem uitzond. Tom van Duinhoven is 89 jaar geworden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat Nederlanders in het buitenland bij calamiteiten waarschuwen met een sms'je. Met zo'n systeem zijn al proeven gedaan. Het ministerie wil op die manier snel een grote groep mensen kunnen bereiken. De sms-dienst kan ook zijn nut hebben bij het opsporen van Nederlanders in het buitenland. De bedoeling is dat het systeem vanaf november wordt gebruikt. De marechaussee is een dienstpistool kwijt. Een medewerker verloor het wapen en een houder met patronen dinsdag in Apeldoorn. Er is langdurig naar gezocht, maar de Glock 17 is niet gevonden en de munitie ook niet. Hoe de marechaussee het wapen is kwijtgeraakt wordt onderzocht. Buitenlandse Zaken is een onderzoek begonnen naar mogelijke misstanden op de Nederlandse ambassade in Bangkok. Volgens een Nederlandse werknemer is er sprake van corruptie en machtsmisbruik. Begin dit jaar werd een grote fraudezaak ontdekt op de ambassade in Bangkok. Een Thaise accountant die al jaren voor de ambassade werkte had honderdduizenden euro's verduisterd. Passagiers in een vliegtuig van British Airways hebben de schrik van hun leven gehad. Boven de Noordzee kregen ze een waarschuwing te horen dat het toestel dreigde neer te storten. Het cabinepersoneel kreeg de fout meteen in de gaten en probeerde de passagiers gerust te stellen. British Airways heeft excuses aangeboden. Het vliegtuig is veilig in Hongkong geland.